is van Kesteren met het NOS-journaal. Op een basisschool in de Amerikaanse staat Virginia... heeft een jongen van zes zijn lerares neergeschoten. De vrouw is daarbij zwaar gewond geraakt... en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De leerling van zes is gearresteerd. Het schietincident gebeurde in een klaslokaal van de eerste klas... na een woordenwisseling met Amerikaanse media. Hoe de jongen het wapen ongemerkt de school in kreeg is niet bekend... De 550 leerlingen zijn na de schietpartij geëvacueerd en opgevangen. De school blijft voorlopig gesloten. In het noordwesten van Syrië hebben duizenden mensen geprotesteerd... tegen verzoeningsgesprekken tussen Turkije en Syrië. In die regio hebben Syrische rebellen de macht. Zij werden altijd door Turkije gesteund. Een deel van de Syriërs voelt zich nu in de steek gelaten... door de Turkse president Erdogan... nu beide landen weer met elkaar hebben gepraat. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van de burgeroorlog 12 jaar geleden... dat de landen officieel hebben gesproken. In Washington is de bestorming van het Capitool herdacht. Die was gisteren precies twee jaar geleden. De Amerikaanse president Joe Biden onderscheidde 14 personen met de Citizens Medal. De op één na hoogste onderscheiding voor burgers. Onder hen waren drie agenten die werden postuum geëerd. Een van hen stierf tijdens de bestorming. De andere twee pleegden kort daarna zelfmoord. En ook in Nederland gaat de reizigers uit China verplichten om zich te testen op het coronavirus. Vanaf dinsdag mogen ze alleen het land in met een negatief testbewijs. Ook wordt iedereen gevraagd om een mondkapje te dragen in het vliegtuig. De afgelopen dagen hadden andere landen in Europa al inreisbeperkingen ingevoerd. Het kabinet sluit zich daar nu ook bij aan, zodat de regels overal in Europa hetzelfde zijn. Omdat de testverplichting lastig te regelen is in de wet, wordt de testplicht opgenomen in een noodverordening.